Mark Visser met het NOS Journaal. Verschillende fractievoorzitters in de Tweede Kamer moeten worden gemaakt over de begroting voor volgend jaar nu het overleg in het katshuis is mislukt. Maar ze verschillen van mening over de manier waarop dat precies moet doen. GroenLinks-fractievoorzitter Sap verwacht dat fracties over driekwart van de plannen wel overeenstemming zullen bereiken. De speelleider Roemer zei dat hij dat nog maar moet zien. Hij benadrukt dat zijn partij niet ziet in de norm van volgend jaar al naar beneden een begrotingstekort van 3% te komen. D66-voorman Pechtold herkent zich in de delen van het pakket waarover VVD, CDA en PVV het eens leken te worden. Premier Rutte die brengt op dit moment op Huis ten bos. koningin Beatrix verslag uit van de politieke situatie. En naar verluidt biedt hij het ontslag aan van zijn kabinet. Officieel is daarover niks meegedeeld. Politievakbond ACP waarschuwt dat de ontstaande politieke situatie niet moet leiden tot meer onzekerheid over de invoering van de nationale politie. Volgens ACP-voorzitter Van de Kamp veroorzaakt het uitstel een organisatorische chaos. De ACP waarschuwt de Tweede Kamer en de Eerste Kamer om de invoering van de nationale politie niet controversieel te verklaren. En daarmee legt de politiek de veiligheid van burgers in de waagschaal, zegt Van der Kamp. Volgens hem is het politiepersoneel de onzekerheid zat en willen duidelijkheid over de toekomst. Bisdom Den Bosch verkeert in financiële problemen. Het komt door het teruglopend kerkbezoek steeds minder geld binnen en daarom is een grote reorganisatie nodig. Het bisdom ontslaat 13 van de 42 werknemers. Verder houdt het blad na 90 jaar op te bestaan. Het Bosdom Den Bosch ziet deze maatregelen als de enige manier om financieel gezond te blijven. Het weer, af en toe een bui, later vanmiddag vanuit het zuidwesten een nieuw regengebied. Het is een graad of 13. Morgen opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A27, Breda richting Utrecht tussen hout en Knopend Rijnsweert 3 kilometer.